Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Egypte weigert mensen uit de Gazastrook toe te laten. Dat maakt het lastig voor Palestijnen die het geweld willen ontvluchten. De Gazastrook grenst namelijk aan Israël en Egypte. Dat Egypte de deur dicht houdt heeft te maken met de nauwe banden tussen Hamas en de moslimbroederschap. Die groep heeft tien jaar geleden de macht verloren in Egypte na een staatsgreep van het leger. En de huidige president van het land zat daarachter. Het land is bang dat het toelaten van Palestijnen voor te veel onrust gaat zorgen. In Frankrijk is het dreigingsniveau opgeschroefd naar het hoogste niveau. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is er geen twijfel over een link tussen deze aanslag en de oorlog in Israël. Vanmiddag werd er in de Franse stad Arras een leraar doodgestoken. Twee anderen raakten gewond. En slecht nieuws voor de fans van... Pika Pika! Pikachu! Ja, want het Van Gogh Museum stopt met het weggeven van de speciale Pokémon-kaart. Omdat het voor onveilige situaties zorgt. Bezoekers kregen die kaart na een bezoek van aan het museum... waarin een speciale expositie van Pokémon hangt. Online wordt de kaart voor honderden euro's doorverkocht. En Oranje heeft verloren van Frankrijk. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-2. In de 83ste minuut viel het doelpunt voor Nederland. Bergwijn, Hartman, Hartman, nu dan Hartman! Hij heeft zijn goal te pakken. Het was Hartmans eerste wedstrijd bij het Nederlands elftal en hij scoorde dus ook gelijk. Frankrijk is nu zeker van een plek op het EK van volgend jaar. Aanstaande maandag spelen we tegen Griekenland, dat vanavond won van Ierland. Dan krijg je nog het weer. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Er is kans op onweer, windstoten en zelfs hagel. En het wordt 13 tot 15 graden.